Volkert van der Graaf moet met proefverlof. Dat heeft de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing bepaald. Vanaf 1 februari tot aan zijn voorwaardelijke invrijheidstelling in mei... moet de moordenaar van Pim Fortuyn elke maand verlof krijgen. Teven laat in een reactie weten dat deze uitspraak weinig ruimte laat... en dat hij die heeft te volgen. De ontvoerde Nederlandse journalisten Judith Spiegel en haar man Boudewijn Berendsen zijn in Jemen vrijgelaten. De twee werden begin juni door gewapende mannen ontvoerd in Jemen. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken is buitengewoon blij en opgelucht dat Spiegel en Berendsen zijn vrijgelaten. Hij heeft met alle twee gesproken en ze maken het naar omstandigheden goed. Ze zijn opgevangen door de Nederlandse ambassade in Sanaa. In Den Haag is een jongen van 12 ernstig gewond geraakt aan zijn hand door een vuurwerkbom. Een onbekende gooide het vuurwerk gisteravond naar binnen toen de jongen zijn voordeur opendeed. De jongen was alleen thuis, maar wist zijn vader te bereiken die hem naar het ziekenhuis bracht. Hoe het met de jongen gaat is niet bekend. Over de dader is alleen bekend dat hij een capuchon droeg. De voetbalbond KNVB begint volgende week met de kaartverkoop voor het WK voetbal in Brazilië komende zomer. De verkoop verloopt via de twee supportersclubs Oranje en Ons Oranje. Het aantal kaarten per wedstrijd ligt tussen de 3500 en 6000, afhankelijk van de grootte van het stadion. De goedkoopste kaarten voor de groepswedstrijden kosten 90 dollar. Het weer vandaag schijnt bijna overal de zon flink. In het noorden drijven eerst nog wolkenvelden over, maar die trekken geleidelijk ook weg. Het blijft droog en het wordt 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. De A10, de ring oost van Amsterdam, is dicht bij knooppunt Watergraafsmeer door een ernstig ongeluk. Verkeer vanuit Zaanstad kan beter omrijden via de andere kant van de stad, via de Koentunnel, via de A10 West is dat. Er staat daar wel een korte file tussen knooppunt Koenplein en Westport, 2 kilometer. En op de A10 zelf staat tussen de afrit Volendam en Watergraafsmeer ook 6 kilometer file. Dan nog een andere wegafsluiting, dat gaat om de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Die weg is dicht bij Maasluis, omdat ze daar de vangrail aan het repareren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 dat ik niet luister, want ik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 why I go.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 understand it. Because it was no accident, you planned it. Why did you do it? Why did you do that thing? van Zandvoort, op 106.9 FM. 下。